12-jarige Millie Boele. Hij krijgt 18 jaar cel en tbs. Volgens de rechter was Sander V. zich constant bewust van de situatie en leidt hij aan een persoonlijkheidsstoornis. Sander V. vermoorde Millie Boele in maart en verborg haar lijk in zijn achtertuin. Verkrachting achter rechter niet bewezen. De Duitse Bondsraad heeft ingestemd met het voorstel om winterbanden verplicht te stellen. Betekent dat automobilisten die door Duitsland rijden vanaf maandag verplicht zijn om bij sneeuw en ijzel winterbanden onder te hebben. Wie dan toch met zomerbanden rijdt kan een boete krijgen van 40 euro. Op dit moment is de regel nog dat iedereen gepaste banden bij elk weertype moet hebben. En dat was volgens velen te vaag. Ook wordt de boete bij de nieuwe regel verdubbeld. Twee oprichters en een financier van de website The Pirate Bay zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen. De oprichters krijgen 10 en 8 maanden, de financier 4 maanden. Ook is een boete van ruim 4 miljoen euro opgelegd. Via The Pirate Bay kunnen bestanden gratis worden uitgewisseld, waaronder ook software, muziek en films waarop auteursrecht rust. Mogelijk stappen de veroordeelden naar de Hoge Raad. Alle kaartjes voor het Lowlands Festival zijn vandaag in twee uur verkocht. De kaartjes werden om 11 uur vanochtend vrijgegeven. De organisator van het festival wilde de 45.000 tickets nog dit jaar verkopen... omdat per 1 januari het btw-tarief voor de kaartjes omhoog gaat van 6 naar 19 procent. Dat scheelt zo'n 20 euro per kaartje. Er zijn nu alleen nog 7.000 speciale CEP-kaarten beschikbaar. Normaal gaan de kaartjes voor het driedaagse zomerfestival in augustus in februari in de verkoop. Over het programma is nog niets bekend. Dan het weer in Zeeland, kans op een winterse bui en elders in het land af en toe zon.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 Iedere vrijdag hoor je tussen 3 en 5 de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben om te luisteren. Zaterdag tussen 7 en 9 doe ik het gewoon nog een keertje helemaal over. Dan dus de Euro Breakdown in de herhaling. 20e jaargang van de hitlijst van Europa. Aflevering 47, vandaag alweer de 26 e november dus van 2010. Deze week 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers uit de lijst verdwenen. Sia, Clap Your Hands na 18 weken. 17 weken voor Rihanna, DMO. En Livehouse gaat all in, maar na 14 weken verdwijnen ze wel uit de lijst. Snel stijgen hoorden we net nog Bob de Klaar en Jean-Paul. Tic Tac staat alweer 7 weken in de lijst. Op 7 plaatsen stijgt hij omhoog. Hij staat 2 weken in de lijst. En snelste dalen, dat zijn er twee. Nelly, Just a Dream en eh, John Legend and the Roots. Wake up everybody. Beide zakken 6 plaatsen. Langs genoteerd is Kate Perry. Teenage Dream staat alweer 17 weken in de lijst. Pakken we de geschiedenisboeken erbij. Op de 26 november 1941 de Verenigde Staten overhandigt Japan het Hul-ultimatum. Chinese troepen trekken Noord-Korea binnen en openen een tegenaanval in de Koreaoorlog. 1950 was dat op de 26 november.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 Zometeen heb ik voor je klaarstaan de nummer 15 eh, in handen van Daxas, Barbara Streisand. Maar net zat het nieuws tussendoor en toen de opening van dit uur. Ik ben je nog wat verschuldigd. De nummer 30 tot en met 21. Op 30 nieuw binnen de single van Pixie Lott en Jason Derulo, Coming Home. 29, twee plaatsen verlies voor Kylie Minogue, Get Out of My Way. Tom Helson, Sun in the Rise, zakt ook twee plaatsen in zijn 13e week van 26 naar 28. Elise Doolittle, Pack Up, zakt van 24 naar 27. En Bob Sinclair en Jean-Paul en uh, eh, Tic Tac is de snelstijger van deze week van 33 naar 26. Lady Antebellum, I Run To You, 12 weken in de lijst, zakken van 20 naar 25. En Bruno Mars met Grenade staat nu 4 weken in de lijst en gaat van 29 omhoog naar 24. Roll Deep, Greenlight, 11 weken in de lijst, zakken van 21 naar 23. En Nelson She's Gone, vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 22. James Blunt, Stay the Night, staat nu 9 weken in de lijst en zak van 17 naar 21. En nummer 20 nemen we ook nog even mee. De Plain White East, The Rhythm of Love, staan 9 weken in de lijst en zakken van 15 naar nummer 20.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 rainbow. vrijdagmiddag op weg naar je weekend. En waar doe je dat beter dan bij CFM? De 40 beste platen van Europa aan het begin van je weekend. Of nou eigenlijk net voor je weekend nog. Hè. Om 5 uur hoor je hem, de nummer 1 van Europa. Dat is in ieder geval niet deze van eh, Kate Perry. Want haar firework gaat wel omhoog hoor. Vijf weken de lijst van 16 omhoog naar 13. En diezelfde Kate Perry loofde vorige maand eeuwige trouw aan Russell Brand. Maar ze moet nog wennen aan het woord echtgenoot. Ik noem me nog geregeld mijn vriendje, vertelt de 26-jarige zangeres in het Amerikaanse entertainmentprogramma Access Hollywood. Perry voelt zich naar eigen zeggen duidelijk anders sinds in het huwelijksbootje stapt met de 35-jarige Britse komiek. Ik denk dat iedereen zich anders voelt na een bruiloft. Ik voel me compleet. Het voelt goed. Ik heb geen last meer van stress. Kate en Russell trouwden eind oktober in India. En over de bruiloft is weinig bekend. En dat willen de, dame, of de tortelduifjes graag zo houden. Onze relatie is een van de dingen die we privé eh, willen houden, legt de zangeres uit. Dat heb ik Russell beloofd en hij mij, dus daar moet ik me aan houden. En verder met het nieuws eh, richting Rihanna. Het is jou volgend jaar wel eens moeder kunnen zijn. Maar dat kan ook nog 10 jaar duren. Ik heb geen concrete leeftijd waarop ik een kind wil, zegt de 22-jarige zangeres in een interview. Als de tijd rijp is, dan begin ik eraan. Ik heb nog zoveel dingen die ik wil bereiken voordat ik moeder word, denkt Rihanna hardop. Toch ziet de zangeres kinderen in haar toekomst. Als ik een dochter krijg, dan is het vast een heel rebels meisje. Net karma, alles komt weer bij je terug. Fantaseert de eh, zangeres wiens ze uiterlijk in vijf jaar transponeren van meisje-meisje naar een echte rock diva. Juliana, die tot haar 16 op Barbados woont, zou haar kinderen het liefst eh, daar groot brengen. Maar dat is niet haalbaar. Ik kan nu zonder kinderen vanwege mijn carrière al niet op Barbados wonen. Dus ik kan daar zeker niet wonen als ik de opvoeding van mijn, eh, met mijn drukke schema moet combineren. En dan nog wat nieuws over Taylor Swift, Van die doet tijdens haar eh, wereldtour 19 landen in vier verschillende continenten aan. De Amerikaanse countryzangeres die geeft in 2011 maar liefst 87 concerten. Swift die trapt op 9 februari af in Singapore. Europa is in maand aan de beurt en ook Nederland staat daar op de agenda. De 20-jarige zangeres die toerde vorig jaar en dit jaar nog met haar eh, Fearless Tour. En volgend jaar beginnen ze eh, de nummers van haar nieuwe album Speak and Now te horen. Swift verkocht in de eerste week al miljoenen exemplaren van de cd die vorige maand uitkwam. En op 7 maart dan staat Swift in de Rotterdamse Ahoy. Het is trouwens voor de eerste keer dat de zangeres in Nederland eh, gaat optreden. En de kaartverkoop voor dat concert is ondertussen al van eh, start gegaan. Op 7 maart dus in de Ahoy van Rotterdam. Dan gaan wij verder met de hits van Europa. We doen dat eh, met The Wombats. En hun single heet Tokyo. back to that Vorige week stonden ze nog op 14, deze week omhoog naar 12. Dat alles in de zevende week. De Wombat met Tokyo. Op nummer 20 is het vijf plaatsen verlies in de negende week voor de Plain White Tees, The Rhythm of Love. Black Eyed Peas met The Time. In hun derde week gaan ze drie plaatsen omhoog, van 22 naar 19. Terry Cruise Dynamite staat nu vijf weken in de lijst, gaat van 23 naar 18. En Mohambi met zijn Bumpy Ride staat 16 weken in de lijst, zak van 11 naar 17. Eken met Angel van 18 naar 16 in zijn vierde week en Daxas met Barbara Streisand staan 5 weken in de lijst en gaan van 19 omhoog naar 15. Nelly Just a Dream staat nu 10 weken in de lijst, Start eh, de, top 10 uit, namelijk van 8 naar 14. En Kay Perry haar firework in de vijfde week van 16 omhoog naar 13. Wombats hoorde je net met Tokyo. We gaan dus van 14 omhoog naar 12 in de zevende week. De Scouting for Girls met Famous die eh, leveren wat plek in. In de elfde week zakken ze namelijk van nummer 5 naar nummer 11. Ondertussen alweer 6 eh, minuten voor de klok van half vijf. En wij gaan de top 10 in van Europa. Doen dat met de nummer 10. In de zesde week is het Far East Movements.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 Ik denk, hoe heet ze ook weer? Pink natuurlijk. Ratio Glass. In haar zevende week gaat zij omhoog van 10 naar 9. ZFM, Westkust, weerbericht. En vanavond schijnt ze nu en dan, eh, vandaag schijnt ze nu en dan aan de zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Vooral vanmiddag kan er een hagel en smeltende sneeuwbui gaan vallen. Temperatuur naar een maxima van 3 graden. En wijdt een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Vanavond is er weer kans op wat sneeuwbuien, maar komende nacht blijft het dan weer droog en klaart het geleidelijk op. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 3 graden, of min 3 graden zelfs, en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er kan ook enkele sneeuwbuien gevallen. Wind waait uit zuidoosten, overwegend matig verkracht. kracht. Temperatuur stijgt dan naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond, zondagnacht weer de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Er kan nog wel een sneeuwbuitje gaan vallen, maar meestal blijft het droog. Wind waait overwegend matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar waarden tussen de min 3 en min 5 graden. Zondag weer flinke periodes met zon en blijft het droog. Temperatuur stijgt naar waarde rond of net iets boven het vriespunt. Er waait een overwegend matige oost- tot zuidoostelijke wind. Zondagavond maandagnacht weer wisselend bewolkt, maar wel droog. De oostelijke wind neemt geleidelijk in kracht toe en temperatuur dan naar min 4 graden. We gaan dus weer een eh, koud weekend tegemoet. Daarom maar wel even lekkere muziek om je weekend te beginnen op de Zandvoortse Radio. We gaan verder met de nummer 7 in handen van Ricky L. It's Born Again. Van Dam.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 Cooler Than Me blijft steken op de zesde plek. Zes weken lang al in de lijst. Hij verdubbelt wel zijn plek trouwens. Van 12 dus in één keer naar 6. Hij halveert hem eigenlijk hè. En daarvoor duurde de single van eh, Ricky L en MCK Born Again. Vorige week nog terug te vinden op de zesde plek. Deze week op 7. En dat alles in hun twaalfde week notering. En een plaat die wel weer omhoog is gegaan. Dat is het eindje van Robbie Williams en Carrie Barlow.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 the television. And all that went away was the price we paid. People spent shame. We There's not a thing that I would change, cause you're amazing just the way. Net als vorige week blijft hij ook deze week op eh, nummer 4 staan. En natuurlijk over de Bruno Mars, Just The Way You Are. Tien weken lang ondertussen alweer in de lijst. Ondertussen alweer uh, kwart voor vijf geweest. Wij gaan even snel kijken in de Nederlandse top 40. Daar komen deze week drie platen nieuw binnen. Op nummer 36 werd de tijd maar teruggedraaid, Jeroen van der Boom. En Big World van uh, Jacqueline komt binnen op 34. Perfectly Lonely, John Mayer, 24 is hij de hoogste nieuw binnenkomen. Top 10 is uh, gevuld met Kate Perry Firework op 10. Pink Ratio Glass op 9. Ster, uh, sterrenstof, ja, de jeugd al tegenwoordig, vinden we op 8. DJ God Falling in Love, Usher zakt naar 7. Op 6 blijft staan Like a G6 for His Movements. James Blunt Stay the Night gaat naar 5 toe. Dynamite van Tyre Cruise zakt van 3 naar 4. En uh, Rihanna The Only Girl stijgt van 4 naar 3. Barbara Streisand, uh, Daxas, die blijft staan op 2. De nummer 1 is net als eh, vorige week daar nog steeds Bruno Mars. Just The Way You Are, 9 weken in de lijst. Waarvan ondertussen alweer 7 eh, weken daar op nummer 1. En wij gaan gewoon rustig verder met eh, de nummer 3 van Europa. Dat is er eentje voor de heren achter me, denk ik. and all hate your ass right now. genoeg genomen met een derde plek. Deze week zelfs naar twee toe. Ina met haar 10 minutes. Acht weken langer weer in de lijst van Europa. Daarvoor Sheila Green. Een week langer staat hij erin. 9 alweer. De single Fuck You zakt wel en wel van 2 naar 3 toe. De mensen die meegeteld hebben weten het. Er waren deze week drie zittenblijvers. Eentje daarvan vonden we dus op 4 met eh, Bruno Mars. Jammer, daar ben ik heel snel aan het zoeken, maar ik zie hem, dan gaan hem niet terug. Waarom maar twee zittenblijvers deze week? Nou ja, in ieder geval. Dit is de volgende zitten blijven en die is van Rihanna. Elf weken lang alweer in de lijst van Europa. The Only Girl in the World is nog steeds de nummer 1 van Europa. elf weken lang alweer terug te vinden in de lijst van Europa. Rihanna, the only girl in the world. En nog steeds is zij de beste plaats van Europa. Dat was weer aflevering 47 alweer van de 20e jaargang Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Iedere vrijdag hoor je deze lijst dus tussen 3 en 5 voorbij komen op jouw radio. Volgende week dan is er weer een eh, splinter nieuwe lijst voor je. Kijken wie er dan weer nieuw binnenkomen en of Rihanna nog steeds de beste plaat heeft van Europa. Rest maar nog een paar dingen. Dat is in ieder geval je zometeen veel plezier te wensen met je weekend in. Hier op CFM tussen 5 en 7. En daarnaast natuurlijk een heel fijn weekend. Eh, Stadler? Ja eh, wat?